Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een steekincident in Oud-Gastel bij Rozendaal zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie. De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn al zeker 22 mensen omgekomen door overstromingen... veroorzaakt door hevige neerslag. Tientallen mensen worden nog vermist. In de staten Rhode Island, New York en Massachusetts zijn ook overstromingen. Daar vanwege tropische storm Harry. 100.000 mensen zitten zonder stroom. De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was in juli ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000, blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. Om een huis te bemachtigen moeten kopers steeds vaker zelfs meer dan een halve ton boven de vraagprijs bieden. Door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat schrijft NRC op basis van IND-stukken die de krant heeft ingezien. Door het nieuwe beleid gelden alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer als alleenstaand... wanneer ze na hun aankomst hier door een ander familielid zijn opgevangen. Daardoor vervalt hun recht op hereniging met ouders, broers en zussen. De hoop is dat zo minderjarigen niet meer vooruitgestuurd worden door hun ouders... om zo makkelijker asiel in Nederland te kunnen krijgen. Het weer nog, het koelt af tot de graad of 12 met lokaal wat mist. Overdag droog en flinke zonnige periode. Het wordt dan 20 tot 23 graden. De dagen daarna geregeld zon bij een graad of 21.